Duke het eerst met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne hebben de rebellen opnieuw gebied veroverd op de regeringstroepen. Zowel rond Lugansk als in het zuidoosten, bij de stad Mariupol, hebben ze terreinwinst geboekt. Kiev heeft militairen naar Mariupol gestuurd om de stad te verdedigen. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen. Volgens president Poroshenko worden de separatisten geholpen door honderden tanks en duizenden manschappen uit Rusland. Moskou houdt vol dat het geen troepen in Oekraïne heeft en dat er ook geen militair materieel naar het land is gestuurd. Premier Rutte noemt de situatie in Oekraïne zeer ernstig en zorgwekkend. Hij zei dat bij aanvang van de EU-top in Brussel, die rond vijf uur vanmiddag begon. Op de top wordt waarschijnlijk ook beslist over twee topfuncties, die van voorzitter van de Europese Raad en die van buitenlandcoördinator. coördinator de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 trekt een zware wissel op het Nederlands Forensisch Instituut, NFI. RTL Nieuws meldt dat door de vele onderzoeken die het instituut uitvoert reguliere werkzaamheden in de knel komen. Verschillende strafzaken lopen daardoor vertraging op of komen zelf stil te leggen. Uit een brief die in handen is van RTL Nieuws blijkt dat het NFI bij verschillende soorten onderzoek 20 tot 50 procent van de verzoeken van politie en justitie afwijst. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderzoeken van DNA-sporen die zijn gevonden bij overvallen en inbraken of het raadplegen van de DNA-databank. Prinses Beatrix heeft op een sportclub in Everdingen een cheque ter waarde van 410.000 euro in ontvangst genomen. Het geld is de opbrengst van de Zwaluwen Jeugdactie, waarbij jonge voetballers en hun clubs geld inzamelen voor leeftijdsgenootjes met een spierziekte. Kinderen konden zich laten sponsoren en deden vandaag op veel plaatsen mee aan een voetbaltoernooi. De actie bestaat sinds 1960, jaarlijks doen zo'n 300.000 kinderen mee. Het weer, het klaart op, maar vooral langs de kust kan vannacht nog een bui vallen. Morgen is het wisselvallig. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Het wordt 18 of 19 graden. Na het weekend wordt het vrij nazomerweer.